Mark Hokke met het NOS Journaal. KLM is zeer ontstemd dat afspraken over de opening van Lelystad Airport niet worden nagekomen. Minister van Nieuwenhuizen maakte vanochtend bekend dat de luchthaven op zijn vroegst in 2020 opengaat in plaats van 2019. KLM wil dat Schiphol nu ook afziet van de afspraak dat er op die luchthaven tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar zijn. Dat aantal moet volgens KLM omhoog, omdat er op Lelystad Airport geen vluchten bijkomen. De opening van Lelystad Airport is uitgesteld om onder meer het vertrouwen van mensen onder de aanvliegroutes te herstellen. De bouw van 45 windmolens in de Drentse veenkoloniën kan doorgaan, heeft de Raad van State bepaald. Bewoners zijn bang voor geluidsoverlast en slagschaduw, maar ze wisten de Raad niet te overtuigen. De Raad van State vindt het halen van milieudoelen belangrijker. Het windmolenpark komt tegen de provinciegrens met Groningen en met de uitspraak komt er een einde aan jaren procederen. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de status van Suriname verlaagd. Investeerders lopen volgens Moody's een hoog risico als zij beleggen in schulden van de Surinaamse overheid. Op papier is de status verlaagd van B1 naar B2. Volgens Moody's moet het land snel maatregelen nemen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Suriname heeft moeite om rente en aflossingen op de groeiende staatsschuld te betalen. Beoordelaar Moody's sluit niet uit dat de status binnenkort verder wordt verlaagd. Bewoners in Barneveld zijn boos over de rode verlichting in hun straat. Die kleur is bedoeld om vleermuizen te beschermen, want die zijn minder gevoelig voor rood. Maar als bijkomend gevolg krijgt de straat een uitstraling waar bewoners niet op zitten te wachten. Ze, krijgen, ze klagen over opmerkingen dat ze in de rosse buurt van Barneveld wonen. De gemeente zegt dat er in overleg met natuurorganisaties wordt gekeken of vleermuizen op een andere manier beschermd kunnen worden dan met rood licht. Het weer droog en zonnig en het is een graad of 5.